Volgens de peilingen kan de regerende Labour-partij op ongeveer evenveel stemmen rekenen als het oppositieblok van de liberale en nationalistische partij. Premier Julia Gillard van Labour en de rechtse oppositieleider Tony Abbott hebben tot het laatste moment campagne gevoerd. Gillard is sinds mei premier van Australië. Ze verving toen partijgenoot Rudd, die onverwacht aftrad. Tony Abbott is een conservatieve katholiek en een monarchist, terwijl Gillard wil dat Australië na de dood van de Britse koningin een republiek wordt. Op het Belgische popfestival Pukkelpop heeft een zanger zelfmoord gepleegd. Het is Charles Hedden, de zanger van de Britse band Uelle Swimming Pool. Hij zou op de artiestenparkeerplaats van een lichtmast zijn gesprongen, kort na zijn optreden op Pukkelpop. Mogelijk heeft de zelfmoord te maken met een incident tijdens het concert. De zanger sprong toen vanaf het podium in het publiek, waarbij een meisje zwaar gewond raakte. Donderdag was er ook al een sterfgeval op het festival in Hasselt. Toen overleed een geluidstechnicus aan een hartaanval. Premier Poetin heeft het hoofd van de Russische staatsbosbeheer ontslagen. De man zou te weinig hebben gedaan om de bosbranden te bestrijden. De branden hebben de laatste weken honderdduizenden hectare bos verwoest... en tot een ernstige smok geleid in de hoofdstad Moskou. Critici menen dat Poetin zelf mede schuld heeft aan het verwoestende bosbranden. In 2006 zorgde hij er als president van Rusland voor... dat een centraal geleid systeem van bosbescherming werd afgeschaft. Voetbal in de eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. Excelsior won thuis met 4-2 van NEC. In de eerste divisie boekte Sparta een recorduitslag... door Almere City te verslaan met 12-1. Het weer, koelt vannacht af tot een graad of 16. De dag begint met wat motregen in het noorden...